7 uur. Man met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen... is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten... zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS. Volgens Timmermans is van 60% aannemelijk dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen. Ze komen uit onder meer Marokko en Tunesië. Timmermans zegt dat hij zich baseert op de laatste cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De eurocommissaris vindt dat economische vluchtelingen snel moeten worden teruggestuurd om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden. De stichting Loterijverlies wil dat de staatsloterij een schadevergoeding van 300 miljoen euro betaalt aan de bijna 200.000 leden. Dat zou de waarde zijn van de loten die de deelnemers in de periode 2000-2008 hebben gekocht, inclusief rente. De leden zeggen dat ze die loten niet zouden hebben gekocht als ze juist waren geïnformeerd over de winstkansen. Die waren in die periode kleiner dan de staatsloterij deed voorkomen. De Hoge Raad gaf de deelnemers daarin vorig jaar gelijk. Het Isala ziekenhuis in Zwolle is onaangenaam verrast dat patiëntendossiers mogelijk door gedetineerden zijn ingezien. Het ziekenhuis reageert daarmee op een onthulling van het tv-programma Meldpunt. Het programma zegt dat een gespecialiseerd bedrijf dossiers van Nederlandse patiënten naar een Belgische gevangenis stuurde. Daar werden ze door gevangenen klaargemaakt voor digitalisering. Zo haalden ze de nietjes uit dossiers voordat die werden gescand. Volgens Meldpunt zijn daarbij privacyregels aan de laars gelapt. In het noorden van Cameroen zijn bij een aanslag in een dorp 28 mensen om het leven gekomen. 65 mensen raakten gewond toen vier terroristen zichzelf opbliezen. Twee terroristen pleegden een aanslag op een markt. Twee anderen bliezen zich op bij een belangrijke toegangsweg naar het dorp. Het leger in Cameroen denkt dat Boko Haram erachter zit. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt aan zee mogelijk hard. Morgen eerst af en toe zon. Het wordt een graad of 10. En tegen de avond vanuit het westen regen.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 En wel op 18 januari. Hij stierf op 67-jarige leeftijd, staat op de website van de band. Gitarist Fry was samen met drummer Don Henley verantwoordelijk voor de grootste hits van de Eagles. Na het uiteenvallen van de Eagles ging Fry solo verder hij scoorde in 1985 een hit met het nummer The Heat Is On, dat ook werd gebruikt in de film Beverly Hills Cop.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 Hij was de man met het plan. Vrij overleed in New York. Hij was al langere tijd ziek. De gitarist overleed uiteindelijk aan de gevolgen van reuma, dikke darmontsteking en longontsteking. Een eerbetoon aan Glenn Frey, met The Eagles, Hotel California, New Kid in Town en Lion Eyes.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 In de rubriek De Sterren van Toen hebben we The Voice te gast. Dat was namelijk de bijnaam van Vern Gosdin. Natuurlijk ook een coverversie van I Fought The Law. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Chris Stapleton schrijft songs die direct een goed gevoel geven. Maar het zijn ook songs die je heel vaak wilt horen en die iets met je doen. Het zijn ook songs vol ruwe emotie en passie. En het zijn songs die opvallen door subtiele uitstapjes buiten de gebaande paden. Daddy anymore I guess he's finished talking to the Lord He used to fold his hands and bow his head down to the floor. And Daddy doesn't pray anymore. I remember even when the times were bad. He thanked Jesus for everything he had good wife and three children, the food upon our plates. Yeah, everything was right, and he said grace. Daddy doesn't pray anymore. I guess he's finished talking to the Lord. He used to fold his hands and bow his head down to the floor. But Daddy doesn't pray anymore. There was a time when we didn't get along. Cause I thought I was right and he was wrong. So when I lay down at night, I'd hear him get down on his knees and say a little prayer for me. Daddy doesn't pray anymore. I guess he's finished talking to the He used to fold his hands, bow his head down to the floor. But Daddy did not pray it now, church. Listen to the preacher read God's word. And we sang his favorite hymn, but Daddy didn't make a sound. And this afternoon we'll lay him in the ground. Daddy doesn't pray Yes, he's finally walking with the Lord. He used to fold his hands and bow his head down to the floor. But Daddy doesn't pray anymore. Dat was Chris Stapleton met Daddy Doesn't Pray Anymore. Vorige week draaide ik Nico Kees ook en dat doe ik nu weer. Het waarom ervan ligt gelegen in het feit dat honky tonk hiccups heel aanstekelijk klinkt. I Fought the Law in Outlaw-stijl. Een moderne versie van deze klassieker door Adam Brandt en The Outlaws. De cover van deze week. met Going Back to Texas. I'm going back to Texas to help straight. to van de maand. Het album Single Rose is mooi van geluid vanwege het feit dat Rosie Flores bijna akoestisch bezig is. 59 Tweedledee en West Texas Plains zijn daar welluidende voorbeelden van.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 Tenminste, als je ervan uitgaat dat een dergelijke scheidslijn bestaat. Het is meer een grijs diffuus grensgebied en de Black Lilies voelen zich daar thuis. Hard to Please, in eigen beheer opgenomen, is het vierde album van zanger en liedjeschrijver Chris Contreras en de zijne. Luister naar het prachtige Dancing. Well, I'm thinking about my darling. It's been a long, long while. Yeah, I'm thinking about my darling. Sure has been a long, long while. Let's go dancing. Let's go like we used to do. We'll go dancing, dancing. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Fern Gosdin deed zijn eerste muzikale ervaringen op in de familie. Als lid van de Gosdin Family Gospel Radio Show. Die in het begin van de jaren 50 bijna dagelijks uitgezonden werd. In 1961 verhuisde hij met zijn broer Rex naar Californië. Waar zij als de Golden State Boys samen met Don Parley Bluegrass speelden. Kort nadien sloot ook Chris Hillman zich aan en noemde de groep zich de Hillman. Chris Hillman ging in 1964 naar de toen nog onbekende Birds. Fern sloeg het aanbod af om ook bij de Birds te gaan en bleef met zijn broer Rex verder spelen als de Goslin Brothers. In 1967 brachten zij Hanging On uit. Een jaar later viel het duo uit elkaar. Fern trok zich terug uit de muziek en kwam aan de kost als verkoper van glaswaren. In 1976 maakte hij een comeback. Het trio songs van Vern bestaat uit Dim Lights, Thick Smoke, Do You Believe Me Now en Dream of Me. Dim lights, thick smoke and light. Kees de Haan. Don't you think you should have called to tell me you were coming down? Oh, you look so out of place on this troubled side of town. It's a place where losers go when they know there's nothing left. And after losing you, baby, I just lost the will to live. Do you believe me now? this is real. I don't know if you're a dream. I only know how good you feel. If you could find it in your heart to save the fire for me still a place to turn around. Down this road of no return. Do you believe me now? I told you time and time again. My heart and soul is in your hands. Country. My life on the road, girl, it's been hard on me and you. Every time we say goodbye, it gets harder to do. But when I'm far away somewhere alone and the missing you starts, all I gotta do is picture you. I can feel you in my heart. So dream of me every time you get the feeling. There's just no place like home. And I'm on my way back to you every minute that I'm gone. So when you get to feeling lonely, just remember we won't always be apart. Just close your eyes and think of me. You can feel me in your heart. Dream of me every time you get to feel. Seven Up voor de Saturday Night van Ben Cesar is een heerlijke song om deze aflevering mee af te sluiten. En dat doe ik dan ook.